Uur. Juri met het NOS-journaal. Het dreigingsniveau in Nederland blijft op substantieel. Dat is het op één na hoogste niveau. Dat gebeurt omdat de dreiging van Nederlandse Syriëgangers die terugkeren onverminderd groot blijft. Volgens de overheid zijn er ruim 100 Nederlandse strijders naar Syrië gereisd. Zeker 10 van hen zijn gedood, zo'n 20 anderen zijn teruggekeerd. Vooral over deze 20 maken de inlichtingendiensten zich grote zorgen. De staking bij beveiligingsbedrijf G4S is beëindigd. 100 medewerkers eisten een betere regeling voor collega's die worden ontslagen vanwege de sluiting van gevangenissen. Ook waren ze ontevreden over de ontslagvergoeding. In een nieuw sociaal plan is dat nu beter geregeld. Tijdens een demonstratie bij een rechtbank in Moskou zijn meer dan 100 betogers opgepakt. In de rechtbank kregen acht mensen een straf omdat ze twee jaar geleden tegen president Poetin demonstreerden. Zeven verdachten kregen celstraffen van 2,5 tot 4 jaar. De achtste kreeg een voorwaardelijke straf. De KNVB is een onderzoek gestart naar de aanvoerder van Feyenoord, Graciano Pelle. Hem hangt een schorsing boven het hoofd. De Italiaan was gisteren zo gefrustreerd over de gelijkmaker van FC Twente in blessuretijd... dat hij tegen de dugout van Twente trapte. In de catacombe vernielde Pelle een reclamebord en een lamp van een tv-ploeg. Op het strand van Vlieland is een levende haai van meer dan een meter aangespoeld. Dat is uniek, zegt natuurcentrum De Noordwester op het Waddeneiland. Het is nooit eerder gebeurd dat zo'n grote haai op de Nederlandse kust aanspoelde. De toonhaai werd gisteren uitgeput gevonden door mensen op het strand. Hij is gewond aan zijn snuit en ligt in een aquarium in het natuurcentrum. Morgen wordt bekeken wat er met de toonhaai moet gebeuren. Het weer, geregeld zon, het blijft droog en er staat een matige tot vrij krachtige wind. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vanuit het westen regen, in het oosten blijft het langer droog. De rest van de week is het wisselvallig.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 artifacts, the list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I do. Oh, to you, ooh, ooh, I do. never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away.